Jelle Visser met het NOS-journaal. Het is niet gelukt een slaapplek te vinden voor zo'n 300 van de ongeveer 450 asielzoekers... op het terrein voor het aanmeldcentrum in Ter Apel. Deze mensen hebben buiten moeten overnachten zonder tent onder een luifel. De minimumtemperatuur was vannacht zo'n 11 graden. Gisteren stonden weer honderden mensen in de rij. Sommige van hen waren er voor het eerst. Voor zo'n 150 mensen is de afgelopen nacht fel onderdak gevonden een ongeluk met een vrachtwagen in Nieuw-Beierland in Zuid-Holland... heeft gisteravond aan zeker twee mensen het leven gekost. Een onbekend aantal mensen is gewond geraakt. De vrachtwagen van een Spaans vervoersbedrijf reed aan het begin van de avond van de Zuidzijdse dijk en belandde in een buurtfeest. Volgens de politie was het druk en zagen veel mensen het incident gebeuren. De gemeente Hoekse Waard heeft de opvang voor hen geregeld. De toedracht van het ongeval in nieuw beierland wordt nog onderzocht. De Spaanse vrachtwagenchauffeur is aangehouden. Bij gevechten in de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires... tussen de politie en sympathisanten van vicepresident Cristina Kircher... zijn vijf agenten gewond geraakt en vier betogers gearresteerd. Dat meldden plaatselijke media. Duizenden mensen overal in het land betuigden steun aan Kirchner. Die wordt beschuldigd van corruptie. Er hangt haar een celstraf van 12 jaar boven het hoofd. Kirchner ontkent de aantijgingen. Een Brit heeft op een veiling ruim 700.000 pond betaald voor een Ford Escort... die van 1985 tot 1988 in het bezit was van de Britse prinses Diana. Meestal zat ze zelf achter het stuur. De opbrengst is zeven keer zo hoog als vooraf was ingeschat. De komende week is het 25 jaar geleden dat prinses Diana om het leven kwam bij een auto-ongeluk in Parijs. En dan het weer. De dag begint zonnig maar fris. Aan de kust is het bewolkt. In het noordwesten valt lokaal een spettenbuitje.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 Got millions of questions, but one always breaks my heart, and so does the truth. Velvet skies when I close my eyes another space and time I miss you and your electric light attack. I did the work, it didn't work.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 So let me love you. Fill me up inside. I wanna hold you, baby. So let me squeeze you. Don't you know that I'll be on my knees for you, baby? Ooh. see you through your time and time again you all year, come play Like a mess right here Do whatever I like, it weird, okay Let him disappear Say whatever you want to hear, just say to hear just say Natacha. Mais avant, il y avait Nathalie. Puis tout de suite après, il y a eu Laura. Et ensuite, il y a eu Aurélie. Évidemment, il y a eu Emma. Mon Emmanuel et ma Sophie. Et bien sûr, il y a eu Eva et Valérie. Mais mon amour, mon amour, tu sais qu'il n'y a que toi et que je t'aimerai pour toujours. Oui, mon amour tu sais qu'il n'y a que toi, Et que je t'aimerai pour toujours. Euh. Mon amour, oui, c'est promis. Oui, c'était la dernière fois. Et je te promets que je t'ai tout dit. Plus rien tu ne découvriras. Plus aucune autre fille dans notre lit. Elles m'ont mis dans de beaux draps. Oui, bien sûr, j'ai choisi, mais pas celle-là. Mon amour, mon amour, tu sais qu'il n'y a que toi et que je t'aimerai pour toujours. anybody. Depuis que t'es parti, la vie n'a plus la même saveur. Les draps n'ont plus la même odeur. Depuis que je fais la lessive, mais qu'est-ce qu'il a de plus que moi Est-ce qu'il en a une plus grosse que moi Vous le faites combien de fois par mois Et puis mes slips sont dans quelle armoire Mon amour, mon amour, tu sais qu'il n'y a que toi et que je t'aimerai pour toujours. mon amour. je t'aimerai pour toujours. Euh, mais pourquoi, pourquoi la vie est si injuste Dis-moi, dis-moi ce qu'il a de plus que moi. Dis-moi ce que j'ai fait au juste. Pourquoi, pourquoi la vie est si injuste Dis-moi, dis-moi ce qu'il a de plus que moi.